uur. Door al negens met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in Nederland heeft de politie vanochtend invallen gedaan... in verband met een internationale actie tegen de Ndrangheta... de maffia uit het Italiaanse Calabrië. Behalve in Nederland waren er ook invallen in Italië, Duitsland en België. Op alle plaatsen zijn mensen gearresteerd en spullen in beslag genomen. Meer details worden straks om 12 uur gegeven... op een gezamenlijke persconferentie in Den Haag. Michael Flynn, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van president Trump... zou geen of slechts een milde straf moeten krijgen. Dat schrijft speciaal aanklager Mueller aan de rechtbank in Washington. Flynn heeft Mueller informatie gegeven over het contact... tussen het overgangsteam van Trump en Russische regeringsofficials. Flynn staat deze maand voor de rechter omdat hij tegen de FBI zou hebben gelogen... over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Op een industrieterrein aan de westkant van Nijmegen... heeft voor de derde keer in een maand tijd brand gewoed bij een vrachtwagenbedrijf. Vannacht stond een loods met trailers in lichte laaien. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de twee eerdere branden bij bedrijven in de buurt... gingen vrachtwagens in vlammen op. In de Stille Oceaan bij de eilandengroep Nieuw-Caledonië... is een aardbeving geweest met een kracht van 7,5. Volgens Amerikaanse seismologen was de beving op ongeveer 170 kilometer... uit de kust van de eilandengroep die ten oosten van Australië ligt. Voor Nieuw-Caledonië en omliggende eilanden is een tsunami-waarschuwing gegeven. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Uffelte in Drenthe is iemand met zijn auto in het water terechtgekomen. Duikers hebben de automobilist uit het voertuig gehaald. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht... maar de Drentse politie waarschuwt dat het op meerdere plekken in de provincie mistig is... en dat wegen glad kunnen zijn door opvriezing. Het weer vanochtend in het noordoosten. Eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het af en toe regenen en het wordt 6 tot 10 graden. Morgen en vrijdag wordt het wat warmer.